Nederlandse hockeysters spelen vandaag in de finale van de Champions Trophy. Zuid-Korea en Argentinië eindigden gelijk op vier punten. Op basis van doelsaldo werd Zuid-Korea aangewezen als finalist, maar volgens de reglementen moeten ook de resultaten van de voorronde worden meegerekend. En daardoor is Argentinië dus alsnog de tegenstander van de Nederlandse hockeysters. De finale van de Champions Trophy is vanmiddag in Amstelveen. Het weer vannacht droog en 10 graden. Overdag in het westen veel zon. In het oosten bewolkt en wat regen.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 René van Brakel met het NOS journaal. Faillissement van Griekenland is tot zeker de herfst afgewend. De Europese ministers van Financiën hebben een nieuw deel van een toegezegde lening vrijgegeven. Griekenland krijgt 12 miljard euro, waardoor het land de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Bijna 9 miljard wordt door de eurolanden geleend, de rest komt van het Internationaal Monetair Fonds. De Griekse minister van Financiën zegt dat de geloofwaardigheid van zijn land nu een stuk groter is geworden. Hij benadrukt dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat afgelopen week werd goedgekeurd door het parlement nu snel moet worden doorgevoerd. In Thailand zijn de stembureaus voor de parlementsverkiezingen geopend. In de peilingen staat de partij van de verbannen oud-premier Thaksin voorop, die van premier Abhisit. Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de zogeheten roodhemden, eisten vorig jaar bij maandenlange protesten het aftreden van Abhisit, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Bij die protesten vielen ruim 90 doden. De partij van Taksin wordt bij de verkiezingen geleid door zijn zus Yingluck. Zij leidt vooralsnog in de peilingen. Om gewelddadigheden bij de parlementsverkiezingen te voorkomen is een grote politiemacht op de been.